Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een voormalige Amerikaanse diplomaat heeft bekend dat hij sinds 1981 geheime informatie heeft doorgespeeld aan Cuba. Hij werkte op de Amerikaanse ambassades in onder meer Mexico, Argentinië en Bolivia... maar had tegelijkertijd nauw contact met de Cubaanse inlichtingendienst. De 73-jarige oud-diplomaat wordt onder meer verdacht van samenzwering tegen de VS. Met zijn schuldbekentenis hoopt hij minder zwaar te worden gestraft. Britse parlementsleden worden extra beveiligd vanwege de gespannen politieke situatie. Het besluit is genomen na de bekladding van kantoren, brandstichting en doodsbedreigingen. Zulke incidenten komen in het Verenigd Koninkrijk steeds vaker voor sinds het begin van de oorlog in Gaza. Sommige politici durven niet meer te stemmen over zaken die te maken hebben met Israël en Gaza... of hebben besloten om zich niet meer herkiesbaar te stellen. Om de beveiliging te verbeteren is 30 miljoen pond uitgetrokken. Op het Prins Klausplein bij Den Haag is een glaszetter gisteravond twee grote glasplaten verloren. De bocht van de A4 naar de A12 lag vol met scherven. De weg was afgesloten met een rood kruis, maar sommige automobilisten negeerden dat. Zeven van hen reden hun banden lek. Dertig automobilisten kregen een boete van 350 euro. In de loop van de avond had de Rijkswaterstaat al het glas opgeruimd. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met moeite van eerste divisieclub Groningen. Het werd 2-1. De finale van de KNVB-beker is op 21 april. Feyenoord speelt dan in de Kuip tegen NEC. Het weer, hier en daar nog een bui, minimaal rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen de zon door...